Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Tientallen Nederlanders op KOS zijn weer thuis. De verschillende reisorganisaties hebben vluchten teruggeregeld... voor de mensen die niet meer op het Griekse eiland wilden blijven... na de zware aardbeving van vorige week. Mensen die nog een vakantie voor de boeg hebben en niet meer naar KOS willen... kunnen hun vakantie volgens TUI, Corendon en Neckerman gratis omboeken. Jared Kushner, de schoonzoon en adviseur van president Trump... heeft rond de campagne voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen... vier keer contact gehad met Russen. Maar van samenspanning was geen sprake. Dat schrijft Kushner in een verklaring van elf pagina's... die hij heeft vrijgegeven voor een verhoor door een senaatscommissie. Die commissie doet onderzoek naar Russische bemoeienis en beïnvloeding... en mogelijke samenspanning tussen het campagneteam van Trump en Rusland. De Poolse president Duda heeft onverwacht twee omstreden wetten geblokkeerd. Daarmee zou de politiek zelf nieuwe rechters kunnen aanwijzen. Nu doet een onafhankelijke commissie dat nog. President Duda vindt dat de wetten de minister van Justitie te veel macht geven. De afgelopen weken is er in Polen ook massaal gedemonstreerd tegen de wetten. In een huis in Weert zijn vanochtend twee doden gevonden. Wat er in het huis is gebeurd en hoe de twee mensen om het leven zijn gekomen is niet duidelijk. De politie is een onderzoek begonnen. En twee mannen uit België zijn opgepakt voor de grotbranden tussen Cannes en Maastricht. Donderdag vloog hooi in brand dat een boer had opgeslagen in de grotten bij Cannes. Vermoedelijk hebben de twee Belgische mannen van in de twintig de brand aangestoken. Ze zitten niet meer vast, maar blijven nog wel verdachten. De brandweer laat het vuur in de hooiberg gecontroleerd uitbranden. Het weer, stevige buien, maar ook wat zon. Boven de Waddenzee, het IJsselmeer en het Markermeer is ook kans op onweer en waterhozen. tot maximaal 19 graden. Morgen ook enkele buien, maar later droog en af en toe zon bij een graad of 20. Dit was DFM. verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Johnson Hoka van de ANWB. In de Randstad staan files op de A6 Muiden richting Lelystad. Daar staat tussen Almere Poort en Almere Haven 3 kilometer aan ongeluk. Op de A9 richting Almselveen 3 kilometer bij Aalsmeer.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 But I know you. Singing in our things can only get better. Can only get, can only get, they it over me. You know, I know that things can only get better. to there's something to get closer to your soul.